en geeft meer invloed in het Europees Parlement. Op dit moment werkt de PVV in het Europees Parlement samen met het Franse Front National van Marine Le Pen, de Oostenrijkse FPE, e de Italiaanse Lega Nord en het Belgische Vlaams Belang. Samen zijn ze goed voor 37 Europarlementariërs. Maar om een fractie te vormen moeten er minimaal 25 leden uit 7 EU-landen zijn. Het is niet bekend welke andere partij zich bij de fractie gaat samenvoegen. Op Twitter noemt partijleider Geert Wilders de groepsvorming geweldig nieuws en een historisch moment. Morgen geeft Wilders een persconferentie waarin hij de details van de groepsvorming bekend maakt. Het Shell-boorplatform dat naar olie en gas moet gaan boren in Alaska... heeft de haven van de stad Seattle verlaten. Het platform Polar Pioneer werd begeleid door tientallen milieuactivisten in kajaks. De activisten zijn bang dat er bij de boringen lekkages ontstaan... die grote schade aan flora en fauna toebrengen. De politie hield enkele milieuactivisten die met hun kajak te dicht bij het platform kwamen even vast. Er is niemand gearresteerd. Tientallen andere kajakkers hielden voldoende afstand. De Soedanese president Bashir is terug in zijn eigen land. Bashir was dit weekend in Zuid-Afrika bij een vergadering van de Afrikaanse Unie. Het internationaal strafhof in Den Haag had graag gezien dat Bashir was opgepakt. Tegen de president loopt een arrestatiebevel in verband met de genocide die is gepleegd in de regio Darfur. Een Zuid-Afrikaanse rechter had hem verboden het land te verlaten, maar Bashir is er toch in geslaagd terug te vliegen naar Soudaan. Het internationaal strafhof noemt het teleurstellend dat Bashir is weggeglipt. Het weer, het blijft vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen overdag wordt het maximaal 18 graden. Woensdag wordt het op veel plaatsen meer dan 20 graden. Later op de dag valt er regen.